Wanneer het afscheidsuurtje slaat en iemand van je heen gaat, misschien verlangen tijden, dan zie je zo elkaar eens aan. Je schaamt je eigenlijk voor een traan, je wilt nog rood doen beiden. Een vliegen vrouw kust haar man. Een kleine storing straks en dan zal het geen weerzien geven. Ze zet zul je voorzichtig doen en denk misschien is deze zoen een afscheid voor het leven. afscheid brengt leed. Lang kan het duren, eer je vergeet. Iets wat je lief was, gaat van je heen. Scheiden doet leed. Wanneer een huwelijk is gestrand, dan gaan twee mensen scheiden, want modern zijn onze zeden. Terwijl zijn koffers het huis uit gaan, zegt hij en blijft nog even staan. Vergeten wij het verleden, ze antwoordt niet van haat vervuld ze laat hem gaan, hij was de schuld dat zo de banden moesten breken. En het kind zegt s'avonds, paps is weg, maar mami waarom huil je zeg? Doch mami kan niet spreken. Scheiden doet lijden, afscheid brengt lang kan het duren eer je vergeet? Iets wat je lief was, gaat van je heen. Scheiden doet lijden voor iedereen.